Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Voor een uitbraak werd al gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwater was gevonden. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurt daarom een miljoen poliovaccins naar Gaza. Hoeveel vooral kinderen op dit moment ziek zijn is niet bekend. Drie jongens uit Venlo zijn in Spanje gewond geraakt nadat ze van een balkon vielen van hun vakantiehuis in Lloret de Mar. De groep jongens wilde een foto maken en leunde daarbij tegen de balustrade, die vervolgens afbrak. En ze vielen drie meter naar beneden. Twee van de jongens zijn zwaar gewond en liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is stabiel. Je hebt Venetië, Barcelona en steden zoals Londen en Parijs. En dan heb je ook plaatsen zoals Scheveningen, Texel en Giethoorn. Want deze plaatsen gemeen hebben? Nou, ze lopen over van de toeristen. In Giethoorn bijvoorbeeld zijn op piekdagen 30.000 dagjes mensen. Veel te veel, vinden de inwoners. Ja, het is wel heel druk. En ik kan me wel voorstellen als je hier woont... Of dat je denkt van, oh, dit is wel heel erg veel. Kijk, het lijkt één keer heel gezellig wanneer er een, eh, een boot met een jeugdgroep... door de vaart... en die heeft de engelbewater op zijn boksen eh, staat. Maar wanneer dat acht keer per eh, dag gebeurt of een aantal keren per week... dan ken je het liedje wel uit je hoofd en daar ben je er toch echt flauw van. Ze willen dat de gemeente meer doet om het aantal toeristen niet nog meer te laten groeien. meer mensen kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeggen ze. Inmiddels hebben 26 landen één of meerdere medailles veroverd op de Olympische Spelen. Maar Nederland heeft nog geen eremetaal weten te behalen. Gisteravond nog verloor tennisser Tellen Griekspoor. Hij moest tegen de nummer 3 van de wereld. En ondanks dat de wedstrijd snel beslist was, keek je er met een goed gevoel op terug. Het publiek was ongelooflijk. Je ziet vlaggen van uh, over heel de wereld. Eh, ja, de Olympische Spelen zijn gewoon heel bijzonder. Vandaag zijn er weer medaillekansen voor Nederland. Vanochtend starten judoka's Frank de Wit en Johanna van Lieshout aan hun toernooi. En ze zijn allebei in topvorm. Het weer opnieuw volop zon vandaag.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 In 1968 schoten Amerikaanse militairen in een paar uur tijd 500 burgers dood. Kelly kreeg daarvoor levenslang. En de Olympische triathlon voor mannen is met een dag uitgesteld... vanwege de slechte waterkwaliteit van de Seine. De wedstrijd zou eigenlijk om 8 uur moeten beginnen... maar is nu verplaatst naar morgen kwart voor 11. De vrouwen gaan morgen om 8 uur van start op voorwaarde... dat de waterkwaliteit dan beter is dan vandaag. Het weer volop zon, maar vanmiddag wat meer wolken. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden aan zee tot 31 in het binnenland. kokennoei. niet kijk, niet op de kokennoei. Je hebt de koken horen en met waar die klepel hangt. Kom je maar lekker door, zet je huis in brand. Hobby hop, top is top, ski volledig in het zweet. Laat mij je puntje blussen, maak geen moe Hoe of hij heet. Zoals jij beweegt, het wordt niet heel veel gekker. Het schuim staat op mijn bekken. Ik vind je lekker, je bent een lekker leg op mijn knie. Ik vind je lekker. Fuck, ik bereik mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal gek. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, hey, die heb techniek. Je krijgt een eigen trek en daar hoef ik niks voor terug. Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug. Ik ga van in je duim en laat ze lopen. Als het te haars de zopen. De principaal en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de man. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, een tong leg ik jou je bent een zoete lolly. wat dan halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke Janis, die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel op mijn been, de kniel die halt op tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. Je hak en klikkie klak, op het vissen, ruif van je lekker. Je bent een lekker ding.